Er zijn geen vlammen meer te zien, maar ondergrond smult het nog. De brandweer verwacht dat de blussen nog weken duurt. Geëvacueerde bewoners mogen nog niet terug naar huis. De natuurbrand bij het Limburgse Herkenbos is inmiddels zodanig onder controle dat bewoners vanmiddag terug naar huis mogen. Er zijn 137 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, dat meldt het RIVM. Dat zijn meer nieuwe patiënten dan gisteren gemeld, toen waren het er 124. Het dodental is volgens het RIVM gestegen met 123. Gisteren werden 138 doden gemeld. De patiënten zijn niet allemaal in het afgelopen etmaal in het ziekenhuis overleden of opgenomen. Er zit vertraging in de cijfers. Aan de grenzen moet het aantal formaliteiten omlaag, dat stellen de werkgeversorganisaties. Ze vinden dat de regels voor het vervoer met vrachtwagens nu te streng zijn. Ook is het lastig voor seizoensarbeiders om de grenzen te passeren, terwijl er een groot tekort is aan aspergestekers en aardbeienplukkers. Volgens voorzitter De Boer van VNO-NCW hebben virologen het nu te veel voor het zeggen hij wil dat bij de besluitvorming ook economen worden betrokken. Verdachten en andere partijen die bij een proces betrokken zijn... worden vanaf 11 mei weer op beperkte schaal toegelaten in gerechtsgebouwen. Dat meldt de Raad voor de Rechtspraak. Het gaat om zaken waarin het nodig is dat mensen fysiek aanwezig zijn. De gerechtsgebouwen en rechtszalen worden hiervoor coronabestendig gemaakt. Wel blijft het uitgangspunt dat rechtszaken zoveel mogelijk telefonisch... of via een videoverbinding worden behandeld of schriftelijk worden afgedaan. Het weer volop zon. In het noorden is het zo'n 20 graden, in het zuiden 24.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 What are we gonna do about the rich? Come on, well come on. They're avoiding paying taxes while the welfare state collapses. Their extravagance and arrogance, their lack of tact to balance this, their lawyers and their attitude, the scale of their ingratitude.